She's really counting all your love, still struggling up shoulder took a look at him Grew up mad and antisocial Hated outdoors, always in playing Madden Adam was lonely, drugs were the only way out of his own life Now he's slowly losing his fire Close to retire, with one last hope he puts his arms up higher I can see him crying out, yeah Is there anybody out there?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 Rond 10 uur begint het bezoek aan Renen. En rond kwart voor 12 gaat het gezelschap naar Venendaal. Pieter van Vollenhoven, die vandaag 73 jaar wordt, heeft een ontsteking aan zijn voet en zal zich pas in Venendaal bij het gezelschap voegen. Prinses Anita, de vrouw van prins Pieter Christian, is er niet bij vanwege een longontsteking. Prinses Mabel is er vanwege het ongeluk van prins Friso ook niet bij. Irene en Venendaal zullen naar verwachting 65 tot 120.000 mensen proberen een glimp van de oranjes op te vangen. De nacht voor Koninginnedag in Utrecht en Den Haag is voor zover bekend goed verlopen. In Utrecht begon gisteravond de vrijmarkt. Meer dan 100.000 mensen liepen langs de kraampjes en kleedjes met oude spullen. Vanwege de drukte werd het Domplein enige tijd afgesloten. In Den Haag was het met 175.000 mensen druk bij het Live I Live Festival. Op de Grote Markt, op het plein, waren de toegangswegen een tijd afgesloten. De politie heeft een inval gedaan in een woning in Zoetermeer. Mogelijk in verband met een dodelijke overval op een Haagse juwelier. De voordeur van het huis werd door een arrestatieteam opengebroken. De gezochte verdachte werd niet gevonden. De politie wil niet bevestigen dat de inval te maken had met de overval. De juwelier werd doodgeschoten bij een overval door twee mannen. Er is 15.000 euro tipgeld uitgeloofd. De regering van Peru laat een onderzoek doen naar de sterfte van meer dan 500 pelikanen aan de kust in het noorden van het land. De vogels werden aan land gevonden. Naast pelikanen werden ook tientallen andere zeevogels doodgevonden. Kort geleden werden in hetzelfde gebied meer dan 800 dode dolfijnen aangetroffen. De oorzaak van hun dood is nog een raadsel. Het weer, veel zon met vanmiddag kans op wat stapelwolken. Het wordt 18 graden aan zee.